Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. We weten nu precies waarom het kabinet is gevallen. De krant NRC heeft stukken uit de onderhandeling gezien. En daaruit blijkt dat de afspraken over migratie zijn geklapt op 2.000 of 3000 nareizigers. Dat is familie van asielzoekers met een verblijfsvergunning... waarvan de VVD niet wil dat ze hier komen en de ChristenUnie wel. En doordat ze daar niet uitkwamen zitten we nu dus zonder kabinet. Opnieuw protesten in Israël tegen een nieuw beleid van premier Netanyahu. Hij wil de macht van de hoogste rechter in het land inperken met nieuwe wetten. En het parlement heeft vandaag één van die wetten goedgekeurd. Het resultaat? Extra boosheid bij de demonstranten. Er zijn al meer dan 20 mensen opgepakt. En alweer ophef over een toerist die in iets ouds heeft gekrast. Een jongen van 17 uit Canada heeft zijn naam in een eeuwenoude Japanse tempel gekerfd. Hij werd opgepakt en kwam pas vrij nadat hij een excuusbrief had geschreven. Ja, laatst was er ook al gedoe toen een Britse toerist het Colosseum in Rome bekraste. En het is nog even wennen. Demissionair premier Rutte die heeft gezegd dat hij helemaal gaat stoppen met de politiek. Bezoekers van het Binnenhof kunnen daar straks dan ook niet meer spontaan op de foto... met een breed glimlachende mark. Verslaggever Danny Simons ging op excursie in de Tweede Kamer... met studenten van de mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlening in Zwolle. Waar was je toen je te hoorde gisteren? Nou, ik was thuis, want ik ben best wel een politiek gek. Dus ik volg alles eigenlijk. Dus ik was gewoon thuis en ik was de NOS aan het lezen. Toen zag ik dat en toen dacht ik van, oh. Ik denk wel dat hij nu ook de era zichzelf heeft heeft gehouden. Dat hij niet door andere mensen is weggestuurd, maar zelf is opgestapt. Ik denk dat dat wel goed is. En ik denk dat hij daar vooral ook wel trots op mag zijn. Hij heeft wel gewoon goed gedaan. Ook al heeft hij heel veel kritiek gekregen de laatste tijd, vind ik wel dat hij het op zich nog redelijk heeft gedaan. En dat hij daar wel trots op mag zijn. Ik kan me niet zo 1, 2, 3 knippen van, hé, hey, oh, die had het beter gedaan dan Rutte. Ik nou, bedoel... Nou, dat is een goede vraag inderdaad, want dat is natuurlijk de grote vraag. Caroline van der Plas. Ja? Ja. En zou je dat willen of denk je dat? Mijn stem wel, ja. Heb ik nog wat weer voor je. Soms zie je een wolkje en soms zie je een zonnetje. Het is 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Later vanavond kan het gaan plensen met ook in het oosten kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 Amerika heeft gezegd dat er op de NAVO-top in Litouwen... een positief signaal komt over een toekomstig lidmaatschap van Oekraïne. Morgen ontmoet de Amerikaanse president Biden... de Oekraïense president Zelensky in veel nieuws. In Israël zijn protesten uitgebroken tegen omstreden juridische hervormingen. Het parlement heeft ingestemd met een voorstel van de regering... om de macht van het rechtshof in te perken. Demonstranten blokkeerden daarna snelwegen naar Jeruzalem, Haifa en Tel Aviv. In Nepal is in de buurt van de Mount Everest een helikopter neergestort. Vijf Mexicaanse toeristen en de Nepalese piloot kwamen om het leven. Een reddingsactie was moeilijk omdat een groot deel van het berggebied alleen te voet bereikbaar is. Het weer, veel zon en vooral in het noordwesten wat bewolking bij 24 tot 31 graden.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 Take me to New York, I'd love to see her. come pick you with you. You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. Cali never rains and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that walk, talk that slick talk to go someday Take me to New York, I'd love to see LA I really want to come pick you with you talk one blood.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 Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before, where you come from? You got a fat pum pum, I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble gon' find me anywhere. Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. Would the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance.